9 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De hoogste leiding van de Taliban is akkoord gegaan met een staakt het vuren in Afghanistan... om ruimte te maken voor een vredesverdrag met de Verenigde Staten. Het is onduidelijk wanneer het staakt het vuren in zal gaan. Een wapenstilstand is een harde eis van de Amerikaanse regering... voor een eventueel vredesverdrag. Als er een wapenstilstand komt in Afghanistan... kan Amerika zijn 12.000 militairen terughalen uit het land. Amerika en de Taliban praten al meer dan een jaar over vrede. Volgens de Groningse commissaris van de Koning Paas... heeft het vorige kabinet in 2013 nog veel gas laten winnen in Groningen. Ook al had het staatstoezicht op de mijnen al gewaarschuwd voor de risico's. Het advies was na de zware aardbeving bij Huizingen in 2012... om de winning zo snel mogelijk te verminderen. Maar het jaar daarna ging de opbrengst juist flink omhoog. Er werden eerst 14 onderzoeken ingesteld om kennis te verzamelen, zegt Paas. Dat kwam volgens hem goed uit voor de schatkist. De voedsel- en kledingbank Woudenberg, die gisteren volledig afbrandde... heeft een tijdelijk nieuw pand gevonden. Vanaf morgen kunnen mensen er weer spullen en eten ophalen. Op Facebook wordt iedereen bedankt voor de steun na de brand. De stichting helpt bijna 500 gezinnen met weinig geld... maar die net te veel verdienen om in aanmerking te komen... voor de reguliere voedselbank. Van het pand is niets meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Jorrit Bergsma is voor de zesde keer Nederlands kampioen geworden op de 10 kilometer schaatsen. Thomas Krol pakte zijn tweede titel van het toernooi. Na de 1500 meter van gisteren won hij ook de 1000 meter. Ook Esme Visser veroverde haar tweede gouden medaille door de winst op de 5000 meter. En Jutta Leerdam won na de 500 van gisteren ook de 1000 meter. Voor Jorien Termors verliep de slotdag dramatisch. Na tegenvallende prestaties op de 500 en 1500 meter... werd ze vandaag op de 1000 meter gedisqualificeerd na twee valse starts. Het weer nog. Vanavond klaart het op. Vannacht kan het op sommige plekken gaan vriezen.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 december. Welkom bij de laatste Downtown Dance Show van 2019. Het, elftallen, ja, het aftellen naar 2020 is begonnen. De ultieme Old School Classic lijst. Eh, jongens, dit jaar omgedoopt tot de eh, Dance Radio Classic 200. Hij is klaar. En morgen vanaf 9 uur gaat hij live hier op Dance Radio. Het is dan wel voor vele vakantie, maar zet morgen en overmorgen je wekker, want dit mag je niet missen. Maar nu eerst drie uur lang Freakend met ondergetekende hier bij de Downtown Dance Show... met als afsluiting van dit jaar de Oldschool Freak Jaarmix van 2019, straks om 11 uur. Kortom, voor nu een avond met heel veel flashbacks en goosebumps. Ik zeg jam jam! More, It's in the air. It's everywhere. It's on the ground. It's all around. It's in my mind. And right on time. Take, take, where you want it. Slept all night with my hands up. Give me something that yum yum before I sleep tonight. Take, take, where you want it. Slept all night with my some more. It's in the air. Whoa. It's everywhere. Ooh. It's on the ground. Whoa. It's all around. Ooh. It's in my mind. Whoa. And right on time. Bootay, bootay, where you went? Slept all night with my hands up. Give me something calm you before I sleep tonight. Bootay, bootay, where you went? Slept all night with my hands up. Give me something calm you before tonight die bekend werd eigenlijk eh, met de band Chic. Ik heb het over Nile Rodgers. De 12-inch Yam Yam. De man had inderdaad grote producties, niet alleen Chic, maar ook eh, Sister Sledge, Diana Ross, Madonna, Duran Duran en zeg maar de list goes on. Nog steeds actief. Plaatje uit 1983 before I sleep tonight. It's on the floor. And before we sleep tonight. Hebben we nog heel veel lekkers te doen tot aan 12 uur. Met als klapper om, eh, om 11 uur de Freak Jaarmix. Hier bij de Downtown Dance Show. Reden te meer om te blijven hangen, want er komt natuurlijk weer heel wat lekkers voorbij. Wat dacht je van deze? Fralogy. Dit is de Red Hot in de speciale dub. MUZIEK plaat van deze band, Trilogy. Productie van Omar Santana, die later bekend werd met eh, hardcore techno. En een mooie mix van Carlos Barrios. One of the masters of the freestyle. Dit is de Downtown Dance Show live tot 12 uur. Met heerlijke classics. En ook al wat classics die morgen niet in die top 200 staan. Reden te meer om te blijven luisteren vanavond. Hello, darlings. This is Mickey Howard. I'm Teddy Riley. I'm Damien Hall. Yo, what's up? We're JJ Fad. Hey, I'm Keith Sweat. I'm Kirk Whalen. What's up, y'all? I'm your girl Salt. What's going on? This is your girl Peppa. Hi, this is Sheila E. Hi, I'm Tony Braxton. And I'm Babyface. What's up? This is Howard Hewitt. Hi, this is Cheryl Lee Ralph. Hi, I'm Dave Smith. And I'm Chris Amook. And we're from The Real Thing. We're still jamming at the Downtown Dance Show with the old school tracks. Yeah. With Vinny Jeff. Hi, I'm Mary Davis. And I'm Abdul Raouz, and we're the SOS Band. And I wish everybody a Merry, Merry Christmas and a blessed and happy New Year. Hi, this is Alexander O'Neill, wishing you and yours a very Merry Christmas and a Happy New Year. Hi, this is Tito Jackson of Jackson 5. We wish everyone a Happy New Year. This is Thelma Houston wishing a happy holiday to all fans. Happy, happy holidays from Dance Radio. severe. My tribe went down in the Hall of Fame, cause I'm the one who shot Jesse James. Pound for pound, I will never break down. Big bang. No, sir, I don't make danger when it's sung by the rapping ranger. Have a little talk with a medicine man. He said, get them scars fast educate to all you girls that wanna join my tribe. Just move to my rhythm and feel my vibe. Put up a fuss in the end you'll agree. But when you come inside my TV, as I said before, you can sense the danger when you're stung by the rapping ranger with silver and I. Take a ride, all you teens better step aside. I steal the scars, then run away. How silver is what I'll say. the mic is how my smoke signals work. They were jamming off a record that said it best. Now what you hear is not a test. Oonga, oonga, oonga, oonga. Big Bang Hank en Master G, de Sugar Hill Gang. Met hun plaat in 1981, Apache. Gebaseerd op Michael Viner's eh, Incredible Bongo Band uit 1973. Eh, maar werd een grote hit eh, in de hip-hop scene, deze plaat. Over platen gesproken, even een plaatje voor onze man van Satellite Empire. Roberto Miller. Deze plaat van Inner Life. Dit is Pay Girl. funk, boogie of disco. Dit is een plaat van Inner Life, van de LP Inner Life. Voor dit nummer Pay Girl. Speciaal voor Roberto Miller. Dan kijk je op het forum. Ik zeg uh, goedenavond eh, René, Hadi Mug, Hadi Amen, Hadi Breuking. En ook alle andere luisteraars eh, op luisteren momenteel. Het wordt vanavond gezellig, maar morgen gaat het helemaal los om 9 uur. 9 uur in de morgen. Voor degenen die vakantie hebben. Het wordt toch een keer vroeg opstaan hoor. De moeite waard met Martijn Maas. Die geeft de kick-off inderdaad voor de top 200 hier bij Dance Radio. De heerlijkste freaky old school classics. vanavond probeer ik er een beetje omheen te gaan met platen die we niet gaan tegenkomen inderdaad. In de grote lijst der lijsten. Dus het is niet makkelijk inderdaad. jaar uit met een knal. en 31 december. De Dance Radio Classic Top 200. Dank voor jouw suggesties op het forum van Dance Radio. Tot het einde van het jaar bouwen we aan de ultieme lijst. laatste twee dagen van 2019 tussen 9 en 6 hoor je het resultaat. Twee dagen compleet uit je dak met 200 waanzinnige kick-ass classics. Mis het niet, de Dance Radio Classic Top 200 op Dance Radio. de hit van Keith LeBlanc. Waarbij hij nog inderdaad in 1983 samen met Malcolm X de elektroplaat maakte No Sell Out. Dook je de studio in met Chris Lord Elch en Robbie Kilgore. Onder de naam Beatmaster voor deze plaat Lip Service. De man die eigenlijk begonnen was bij de Sugar Hill Gang als eh, de drum programmer daar voor die mannen laat er heel veel experimenteren in de electro en nou ja, zeg maar ook over het randje heen. Bang! Heerlijke plaat erop vanavond. En als ik zo kijk op het forum, dan moet ik zo direct inderdaad de bakken induiken voor wat verzoekjes. Dat ga ik eh, voor jullie doen, mannen. Zullen we wat mooie platen uitzoeken. Maar eerst even genieten van deze plaat van uh, Tulula Moon. tenminste. If you want her love. Dit is If You Want My Love. Op Dance Radio. Moon. Een eendagsvlieg in wat voor een. Met een productie van eh, Duke Booty. Het brein achter de Grandmaster Flash en de Furious 5, The Message. En de mannen achter de drumcomputers. Ik heb het over de Latin Rascals. If You Want Love uit 1985. Beauty in the Beat Records. Een onverslaanbare lekkere plaat. Ideaal hiervoor bij de Downtown Dance Show. Ik neem je weer even verder mee terug in de tijd. Een verzoekje van Amen. Onze pre-200 party. Dit zijn de mannen van Lakeside. En zo is het maar net. We want you on the floor. perfect aan waar wij de luisteraars willen hebben inderdaad. We want you on the floor. De mannen van Lakeside. In 1981 op het mooie Solar label. Een verzoekje van Amen. En er komen er nog wat meer aan. Hier bij de Downtown Dance Show hoor je de platen inderdaad uh, nagenoeg helemaal niet, zo, niet zoals wat er gebeurde inderdaad eh, bij de top 200 bij de NPO. Met Rob die halverwege een eh, nummer afbrak eh, om zendtijd in te korten. Of bij een Series Request Joram Kaat. Die na 10 seconden al een plaat afkapt omdat hij hem niet mooi vond. Ik <laughs> ja jongens hé. <laughs> Vooral bij de NPO. waar gaat het over? Liefde voor muziek, dat moet het zijn. En daarom neem ik ook mee naar deze plaat. 1984. De grote LP Escape van Houdini, Drew Carter, Jaleel Hutchins en John Fletcher. Dit is Out of Control. Cape uit 1984 op Jive label. Was dit inderdaad Out of Control. Deze plaat had ik eh, van de week eh, in de auto opstaan. En ik denk, hé, hey, dat is lang geleden. Die moeten we ook weer eens wat airplay geven hier bij de Downtown Dance Show.